Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Om drie uur vannacht Nederlandse tijd is het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah ingegaan. Daarmee moet er een voorlopig einde komen aan het geweld in de grensstreek met Libanon. Israël zou uit het zuiden van Libanon vertrekken. En het Libanese regeringsleger zou dan 5000 militairen naar de grensstreek sturen. Israël heeft eerder deze nacht nog aanvallen gepleegd op de grens tussen Libanon en Syrië. Daarbij zijn twee Syrische soldaten om het leven gekomen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die recente aanvallen. De coalitiepartijen voelen er niets voor om de bezuinigingen op het onderwijs van tafel te vegen, zoals de oppositie wil. In een debat met de Tweede Kamer benadrukten PVV, VVD, BBB en NSC dat ze ervoor gekozen hebben om extra geld uit te geven aan veiligheid, defensie, zorg en een betere koopkracht. En dat daarom de bezuiniging van 2 miljard op onderwijs nodig is. Oppositiepartijen hebben veel kritiek op die plannen. En dat zorgt voor een probleem, want het kabinet heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid. In Groot-Brittannië is een Amerikaan opgepakt die meer dan 20 jaar werd gezocht door de FBI. De man zou verantwoordelijk zijn voor twee aanslagen in Californië in 2003. Hij heeft volgens de FBI banden gehad met extremistische dierenrechtenactivisten... en aanslagen uitgevoerd op een biotechnologisch bedrijf en een voedselfabrikant. Er raakte niemand bij gewond, maar volgens de Amerikaanse justitie was het wel zijn bedoeling om hulpverleners te treffen. Feyenoord heeft in de Champions League gestund tegen topclub Manchester City. Hoewel de Rotterdammers lange tijd afleken te stevenen op een forse nederlaag in Manchester... vocht Feyenoord zich terug in het laatste kwartier van de wedstrijd. De stand ging van 3-0 naar 3-3, dankzij goals van Moussa, Jiménez en Hansko.